11 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Vladimir Poetin begint vandaag aan zijn vierde termijn als president van Rusland. Rond deze tijd begint de inhuldiging in Moskou. In het grote paleis van het Kremlin zal hij de eet op de grondwet afleggen. Poetin is sinds begin 2000 aan de macht. Ook toen Dmitri Medvedev president was, had Poetin als premier de touwtjes in handen. Air France KLM is op de beurs hard onderuit gegaan. Het aandeel verloor bij de opening meer dan 13 procent. Het is het grootste koersverlies voor het bedrijf in negen jaar. Beleggers reageren op het opstappen van topman Janejak. Het personeel stemde hem weg in een referendum over de lonen. Ook vandaag staakt personeel van Air France. De Franse minister van Economische Zaken heeft gewaarschuwd... dat de toekomst van Air France KLM in gevaar is. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn ligt mogelijk tot half in plat door een brand in Twello. Daardoor is asbest op het spoor beland. De brand woedde op een bedrijventerrein Drie bedrijven in Twello zijn volledig verwoest. Nederland stapt uit twee internationale commissies die adviseren over het meten van teer, nicotine en koolmonoxide in sigaretten en elektronische sigaretten. Volgens Gezondheidsinstituut RIVM heeft de tabaksindustrie te veel invloed in de commissies. Daardoor ligt de nadruk te weinig op het beschermen van de volksgezondheid, zegt het RIVM. In de Limburgse TBS-kliniek, de Royse Wissel, heeft een patiënt gisteren een medewerkster aangerand en mishandeld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met haar gaat is niet bekendgemaakt. Twee jaar geleden was er ook een incident in de TBS-kliniek. Toen werd een medewerkster in elkaar geslagen door een patiënt. Het weer opnieuw droog en zonnig. Het wordt 25 tot 28 graden in het noordwesten en op de Wadden iets minder warm. Morgen ook zonnig en droog. Woensdag ontstaat er wat bewolking en wordt het ongeveer 24 graden.